Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7. De beving was op het Zuidereiland bij een plaatsje ten westen van Christchurch op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet, maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de vijf jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soudaan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. Ook andere ziektes gaan rond in de vele vluchtelingenkampen in het land. Bijvoorbeeld dengue en malaria. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen... voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota die eh, gisteren gepresenteerd is. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet volgens hen niet naar de oorzaak van armoede. Het meisje van drie dat maandag overleed, overleed bij een kinderdagverblijf in Den Bosch... is gestikt door een lint dat ze om haar nek had. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk, dat meldt Omroep Brabant. Het meisje werd gevonden op het buitenterrein van de kinderopvang.